is Ewout de Jong met het NOS-journaal. VN-topman Ban Ki-moon vindt dat het conflict tussen Iran en het Westen over het nucleaire programma van Iran via onderhandelingen moet worden opgelost. Militaire actie tegen Iran is volgens Ban geen optie. Het atoombureau van de VN schrijft dat Iran heeft gewerkt aan het ontwikkelen van een kernwapen. Teheran ontkent dat. Het Westen, waaronder Israël, wil hardere sancties tegen Iran, maar daar zijn Rusland en China tegen. Er komt toch geen fiscale bijtelling voor superschone volledig elektrische auto's. Onder druk van minister Verhagen hebben de regeringspartijen en de PVV daarover een akkoord bereikt. Eerder deze week was een meerderheid nog voor een bijtelling van 7%. Ook is afgesproken dat voor schone elektrische auto's die deels ook op benzine rijden de bijtelling nog twee jaar nul blijft. In Alphen aan de Rijn is een brug over de Oude Rijn afgesloten omdat hij op instorten staat. Bij controle van de Koningin Juliana brug werd ontdekt dat de draaipunten van de hoofdconstructie zijn doorgeroest. Op sommige plaatsen zitten al scheuren. Door de slechte staat van de brug moeten schepen voorlopig omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal. Sociaal psycholoog Stapel heeft zijn dokterstitel vrijwillig ingeleverd bij de Universiteit van Amsterdam. Een speciale commissie had de UvA geadviseerd om te kijken of zijn graad kon worden ingetrokken. Stapel kwam in opspraak toen bleek dat hij als hoogleraar sociale psychologie onderzoeksgegevens had verzonnen. De Amerikaanse beurs is met een kleine winst van 1% gesloten. Beleggers zijn opgelucht dat de rente op Italiaanse staatsobligaties weer onder de kritieke grens van 7% is gezakt. Het vooruitzicht dat niet alleen Griekenland, maar ook Italië snel een nieuwe regering heeft, deed de koersen goed. Dat gold ook voor Europa. De Amsterdamse beurs sloot vrijwel onveranderd en andere Europese beurzen noteerden tussen 0 en 1% winst weer, vannacht in een groot deel van het land lage bewolking en nevel. Bij een stevige wind koelt het af naar een graad of 3.